Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Het voltallige Israëlische kabinet heeft ingestemd met een tijdelijk staakt het vuren met Hezbollah in Libanon. Eerder op de avond ging het veiligheidskabinet er al mee akkoord. Dat bestaat uit een kleiner deel van de regering. Het bestand moet om drie uur vannacht Nederlandse tijd ingaan. Israël zou uit het zuiden van Libanon vertrekken... en het Libanese regeringsleger zou dan 5000 militairen naar de grensstreek sturen. Premier Schoof is blij met het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Hij noemt het belangrijk dat alle partijen zich eraan zullen houden... zodat burgers aan beide kanten van de grens tussen Israël en Libanon... weer veilig naar huis kunnen. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken noemt het tijdelijk staakt het vuren een cruciale stap. Hij bedankt de VS en Frankrijk voor hun werk. Die twee landen speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van het bestand. Er rijden morgen de hele dag geen treinen tussen de stad Groningen en het oosten van de provincie. Het heeft te maken met de problemen op het spoor tussen het station van Groningen en het Europapark. Dat deel van het spoor is verzakt, werd afgelopen weekend duidelijk. Morgen wordt die verzakking hersteld, een klus die zo'n 30 uur gaat duren. Om die reden vallen alle treinen uit richting het oosten van de provincie Groningen en richting Haren. Feyenoord heeft in de Champions League gestund tegen topclub Manchester City. Hoewel de Rotterdammers lange tijd afleken te stevenen op een forse nederlaag in Manchester... volgt Feyenoord zich terug in het laatste kwartier. De stand ging van 3-0 naar 3-3 dankzij goals van Moussa, Jiménez en Hanchko. Het weer. Vannacht kan in het noordoosten van het land mist ontstaan. In het zuiden trekt wat regen over.